ook in de rest van Nederland kunnen worden geweerd. Hij reageerde op nieuwe geweldsincidenten in Rotterdam en Limburg. Vanochtend gingen buschauffeurs in Limburg in staking. Gisteren werd daar voor de derde keer in een week een gewapende overval gepleegd op een chauffeur. Eurling zei dat daar een paar rotzakken het verpesten voor de meerderheid die zich goed gedraagt. De paus deelt de verontwaardiging en woede van de Ierse bevolking over het wijdverspreide seksueel misbruik door Ierse priesters. Dat staat in een verklaring van het Vaticaan. Twee weken geleden verscheen een overheidsrapport over misdragingen van Rooms-Katholieke geestelijken in Ierland. In het rapport staat ook beschreven hoe de kerkleiders in Ierland de priesters zeker 30 jaar de hand boven het hoofd hebben gehouden. Paus Benedictus heeft vandaag in Rome over de kwestie in gesprek met de kardinaal van Dublin. De nieuwe luchthaven van Berlijn wordt genoemd naar Willy Brandt. Hij was burgemeester van West-Berlijn toen het communistische Oost-Duitsland de Berlijnse muur liet bouwen. Van 1969 tot 1974 was de sociaaldemocraat Brandt bondskanselier. De nieuwe luchthaven komt op de plaats waar vroeger het vliegveld Schöneveld van de DDR lag. Voor de Duitsers gaat hij de luchthaven Willy Brandt heten. De internationale benaming voor het vliegveld dat in 2011 opengaat is Berlin-Brandenburg Airport. Tijdens het EK voetbal van 2012 wordt er gewoon in vier steden in Oekraïne gespeeld. Er waren twijfels of Oekraïne in alle speelsteden de infrastructuur wel op tijd klaar zou krijgen. Het land zit door de economische crisis in grote financiële problemen. Maar de UEFA ziet uiteindelijk geen problemen om in Kiev, Donetsk, Lwów en Kharkov te spelen. Oekraïne organiseert het toernooi samen met Polen. Het weer, bewolking hier en daar regen. Temperatuur van 6 graden in Groningen tot een graad of 9 in Zeeland. Morgen opnieuw bewolking met soms lichte regen of natte sneeuw. Zondag iets vaker zon, maar met 2 tot 4 graden wordt het dan wel wat kouder. Dit was het NOS.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 Iedere vrijdag tussen 3 en 5 hoor je hier de 40 heetste hits van Europa. 1 maar, want dit is namelijk de laatste alweer van dit jaar. 19e jaargang Euro Breakdown, aflevering 47 van 11 eh, december 2009. En is ook de laatste van 2009. Volgende week 18 december gaan we ons voorbereiden op de Eurohit. De tijden hebben we hard nodig dan om alle 100 beste platen van Europa weer bij elkaar te zoeken. Die vrijdag erop, dan zitten we met kerst. Ook dan is er geen Euro Breakdown. Want die zondag daarop, dan is de Euro-hit van 2009 De 100 beste platen komen dan in een 8 uur lang durende show allemaal voorbij. Dat dus op zondag 27 december terug naar vandaag. De lijst die deze week bestaat uit 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 16 dalers en dan 3 nieuwe binnenkomers denk dat ook drie platen de lijst hebben moeten verlaten. JC, Run This Town, Mika, We Are Golden en Carrie Underwood met haar cowboy Casanova verdwijnen. Owl City met Fireflies gaat acht plaatsen omhoog, daarmee het hardst van allemaal. Robbie Williams, Buddies, zakt er 15 is de snelste dalen van deze week.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 Ze bestaan dan eh, wel al 11 jaar, maar hebben nog nooit een hit gehad in Nederland. Ook in Europa zijn ze verder niet heel erg bekend. Het is meer eh, Amerika die de klok slaat. De liedzang ken je misschien wel, Gerald Leto. Overdag is hij namelijk een bekende Hollywood-acteur. Deze hij speelt in de eh, American Psycho, The Fight Club en Alexandra. En s'avonds rijdt hij deze glitter en glamour allemaal in voor zwarte kleding, veel make-up, gitaren en optredens met de band 30 Seconds to Mars. Samen met zijn broer Channel Leto onder andere. Op nummer 39 komen ze binnen. 30 Seconds Too Much in de Kings and Queens. De dame die we in Europa leerden kennen met de single The Boy That's Nothing. Ik heb het over Pixie Lott. Die hoorde er nu met de tweede single die ze in de Euro Breakdown had. Boys and Girls. Tien weken geleden kwam ze binnen in de Euro Breakdown. Toen ook op nummer 35. Nu zak ze vanaf 32 naar nummer 35. Daarvoor de nieuwe binnenkomer van 30 Seconds to Mars. Kings and Queens hoorde je op nummer 39 helemaal nieuw binnenkomen. Twee grote sterren van 2009, dat zijn toch wel Lady Gaga en Beyoncé. Aan het eind van 2009 kunnen we nog even gaan genieten van een samenwerking tussen deze twee grote wereldsterren. Deze keer is Lady Gaga de hoofdartiest en Beyoncé mag als gastartiest optreden op de single Telephone. Samen zingen ze over de Dark geproduceerde dance track. Het nummer zou officieel voor eh, Britney bedoeld zijn. Nadat zij hem heeft afgewezen kreeg Lady Gaga de heer. Lady Gaga zegt ik doe het wel, maar ik wil het samen met Beyoncé gaan doen. Lady Gaga is toen verantwoordelijk geworden voor de vrolijke deuntjes in het nummer. Terwijl Beyoncé een beetje swaga aan het nummer heeft toegevoegd. Nummer 34 is de volgende nieuwe binnenkomen.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 18 weken lang staan ze alweer in de lijst van Europa. Ze zakken wel van 31 naar 33 toe. Op 32 vinden we dan de laatste nieuwe binnenkomer alweer. Het zijn mooie tijden voor eh, Jay She. De nieuwe single van de R&B-zangeres komt als laatste plaat van 2009 binnen in de Euro Breakdown. 23 november verscheen eh, zijn nieuwe album... All or Nothing. En dat met medewerking van eh, verschillende mensen. Drake, Kevin Rudolph, Sean Paul, Lil Jon en natuurlijk eh, Lil Wayne. De man die Jay Sean naar eh, Cash Money Records haalde. Helemaal nieuw zijn de nummers niet, want het grootste deel is nog afkomstig van Sean's album My Own Way. Wat vorig jaar via een klein labeltje werd uitgebracht. Na vier jaar zal dit trouwens de tweede hit worden voor de 28-jarige zanger. Destijds scoorde hij samen met producer Rishi Rich een top 20 hit met Eyes on You. Maar dat is heel lang geleden. We gaan terug naar het heden en daar vinden we dus op 32 Jay Sean, Lil Jon en Sean Paul. En met z'n drieën maken ze het nummer Do You Remember. Hey, Jay Sean! Sean Paul! Yeah. Let's go! Uh, this one right here! All right. for take it Oh, agenda en Jean-Paul, Do You Remember? Nummer 40 vinden we deze week uh, eh, Sean Kingston, The Fire Burning. 12 weken lang alweer in de lijst, zakkend van 37 naar 40. Nummer 39 nieuw binnen, 30 Seconds to Mars, The Kings and Queens. 38 is voor de Ian e Project, Cat Shaky. In de 11e week zakken ze 5 plaatsen naar beneden. Ina met Hot staat nu 15 weken in de lijst, zakkend van 34 naar 37. De Editors met Babylon staan 8 weken in de lijst, zakken van 35 naar 36. Pixelot, Boys and Girls, 10 weken lang alweer in de lijst van 32 zakken naar 35. Lady Gaga, Beyoncé, Telefoon, nieuw binnen op 34. David Guetta en Akon, Sexy Bitch, 18 weken lang al in de lijst van Europa. Dan zakken wel van 31 naar 33. Jay Sean, Lil Jon en Jean-Paul, Do You Remember, nieuw binnen dus op nummer 32. Nummer 31, drie plaatsen verlies in de zesde week voor Michael Jackson, This Is It. En op nummer 30 eh, deze week Timbaland, Nelly Furtado en So Shy. The Morning After Dark kwam vorige week binnen in de Euro Breakdown, toen op 36. Nu gaan ze zes plaatsen omhoog naar nummer 30. don't see the sun. Your fire is burning my Westkust weerbericht. Timbaland, Nelly Furtado en Social hoorde je de Morning After Dark. En vandaag is het overwegend bewolkt en is de kans op de zon eh, vrij klein. Hier en daar is zelfs kans op een enkel buitje. De wind waait uit noord tot noordoosten en is eh, aan zee vrij krachtig. De temperatuur loopt vandaag op naar maximaal 9 graden. Vanavond en de komende nacht blijft het dan overwegend bewolkt, maar is het wel droog. De wind waait matig uit het noordoosten en de temperatuur daalt naar ongeveer 4 graden. Morgen heeft de bewolking nog steeds de overhand, maar met eh, name later op de dag zien we ook zo nu en dan de zon eh, tevoorschijn komen. Het blijft droog en er waait een overwegend matige noordoostelijke wind. De temperatuur wordt eh, langzaam wat lager en komt morgenmiddag uit op maximaal 5 graden. In de nacht naar zondag zijn er enkele opklaringen en blijft het droog. De wind waait zwak uit het noordoosten en de temperatuur daalt naar waardes rond het vriespunt. Mocht het op Schiphol dan tot vorst gaan komen, dan is het voor het eerst sinds 21 maart van dit jaar dat het weer vriest daar. Zondag zijn er weer wolkenvelden. Zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. Het blijft droog en de temperatuur is met maximaal 4 graden weer wat lager. De wind waait uit het oost tot noordoosten en is overwegend matig van kracht. Zondagavond maandagnacht heeft de afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Er kan dan zelfs een vlokje sneeuw gaan vallen. De temperatuur daalt naar waarde rond de min 2 graden dan. Het is erg rustig in de regio. Alleen op de ring van Amsterdam is het weer druk. Koenplein richting Watergasmeer tussen Osdorp en de Rai 4. En op diezelfde ring dus de Nieuwmeer richting Koenplein tussen Geuzenveld en uh, Knopend Koenplein.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 friends yeah. Eh, nummer 23. Die is deze week in de handen van Jamie Collum. I'm all over it. Drie weken lang staat hij alweer in de lijst van 29 omhoog naar 23. Daarvoor Mika met Rain. Die staat er eh, vijf weken in de lijst. Die blijft staan op nummer 24. Daarvoor die ook nog Jason Derulo. What did you say? Tweede week dat hij in de lijst staat. Hij gaat ook twee plaatsen omhoog. Vorige week nog op 30. Deze week naar 28 toe. We gaan verder met de nummer 22. Deze is in handen van Sheryl eh, Cole. Fight for This Love staat vier weken in de lijst en gaat van 27 naar 22. so. What I don't nummer 22 Sheryl Cole, Fight For This Love. Op nummer 30 zes plaatsen voor Timbaland, Nelly Furtado en Socia, The Morning After Dark. Nummer 29 is voor Lady Gaga, EE Nothing Else I Can Say, 13 weken in de lijst, ze komt vanaf plek 17. Jason Derulo, What Did You Say, 2 weken in de lijst van 30 omhoog naar 28. Daniel Merriweather, Impossible, staat nu 6 weken in de lijst, zakt er 5 naar 27. Robbie Williams, Bodies, 12 weken in de lijst, zakkend van 11 naar 26. Michael Bublé, haven't Met You Yet, 9 weken in de lijst, zakt van 16 naar 25. Mika met Rain, nu 5 weken in de lijst, blijft staan op 24. En Jamie Collum, I'm All Over It, 3 weken in de lijst, gaat er 6 eh, omhoog naar 23. Vijf plaatsen winst waren voor Sheryl Cole, Fight For This Love, 27 vorige week, deze week naar 22. De Sugar Babes Cat Sexy komen vanaf 13 zakken naar 21 en dat alles in de zesde week dat ze er alweer in staan. De nummer 20 die stond vorige week nog op 21. In zijn zesde week eh, pakt hij weer één plekje winst.